Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. President Trump is weer impeached. The House of Representatives has reached the threshold for making Donald J. Trump the only president of the United States to be impeached for a second time. Dat wil zeggen dat de meerderheid van het Huis van Afgevaardigden wil dat hij opstapt... omdat hij mensen heeft opgehitst om het kapitool te bestormen. Trump zelf reageerde meteen. Hij wil niks met die bestorming te maken hebben. I want to be very I unequivocally condemn the violence that we saw last week. Violence and vandalism have absolutely no place in our country. Ondanks de impeachmentprocedure hoeft Trump waarschijnlijk niet voorkomende woensdag het Witte Huis uit. De Senaat moet er ook nog over stemmen. De leider van die Senaat, een partijgenoot van Trump, zegt dat dat te veel tijd kost om nu nog te regelen. Door naar het A-woord, de avondklok. Daar is gisteren in Den Haag volop over gedebatteerd. In de Tweede Kamer lopen ze er niet warm voor. De avondklok. Niet doen, kabinet. Gaat erover omdat mensen ondanks corona nog te vaak bij elkaar op bezoek gaan. Maar het kabinet zelf vindt het wel een heel zwaar middel. Daarom is hij nog niet ingevoerd. En ook op straat ziet niet iedereen zo'n avondklok zitten. Het is moeilijk. Eerlijk is eerlijk. Het is moeilijk. Het is ook moeilijk voor de heren in Den Haag. Het is ook moeilijk voor de normale mensen. Voor u en ik. Voor iedereen. Voor u en ik precies. Ik denk ook niet dat mensen gaan luisteren. Vooral jongeren. Als ze echt naar buiten willen, gaan ze wel naar buiten. Waarschijnlijk komt het OMT zondag met een advies over de avondklok. En Feyenoord staat sinds gisteravond tweede in de eredivisie. PSV verloren van AZ en Feyenoord won juist. Tegen PEC Zwolle werd het 1-0. Toch is trainer Dick Advocaat niet tevreden. Ja, het spel was zeker de eerste helft vanavond niet goed. Ik vond de tweede helft iets beter. Hadden we iets meer overwicht. Ging het voetbal iets beter. Maar de eerste helft was zeer matig. Maar je hebt drie punten. Je staat tweede. Ja. dat is mooi. En nou zondag. Ja, zondag. Dan speelt Feyenoord de klassieker tegen Ajax. Het weer, eerst nog wat zon. Vanmiddag trekt het dicht en dan kan in het zuidwesten wat natte sneeuw vallen. Het wordt iets kouder, een graad of drie.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 Dripping getting wet with sweat, man, it's on. And popping on my champagne campaign. Bottle after bottle it's on. And we gon' sip to every bubble and every bottle is gone. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop.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 Het Huis van Afgevaardigden is voor de tweede keer een impeachmentprocedure tegen president Trump begonnen. Aanleiding is het aanzetten tot de bestorming van het Capitool vorige week. Daarbij vielen vijf doden en tientallen gewonden. Het kabinet hoopt komend weekend het spoedadvies te krijgen van het OMT over de invoering van een avondklok. Premier Rutte hoopt dat de Kamer het instrument niet blokkeert. Rotterdam overweegt excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. Er wordt nog gekeken naar onder meer de financiële gevolgen... en of het samen met de landelijke overheid en Amsterdam moet gebeuren, schrijft het stadsbestuur.